Daar worden door bedrijven grote stukken oerwoud platgebrand... om ze geschikt te maken voor palmolieplantages. Volgens Maleisië zijn de gemeten smokwaarden 2,5 keer zo hoog als al gevaarlijk is. Op Sumatra worden vliegtuigen ingezet om zout in de wolken te strooien. De hoop is om het zo op een kunstmatige manier te laten regenen. De schadelijke stoffen slaan dan neer. In een hotel in Pakistan zijn negen buitenlandse toeristen doodgeschoten. Het waren bergbeklimmers uit Rusland, Oekraïne en China. Ook een lokale gids kwam om het leven. Een Pakistaanse militante groep, Jundula, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. De organisatie heeft tegen persbureau Reuters gezegd... deze buitenlanders zijn onze vijanden, we zullen doorgaan met zulke aanvallen. Het is voor het eerst dat toeristen zijn aangevallen in het gebied dat grenst aan China en aan Kashmir. De laatste tijd is er een reeks van aanslagen gepleegd op de Sjiïtische minderheid. Yundula zegt ook verantwoordelijk te zijn voor die aanslagen. In Braziliaanse steden hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd. De meeste betogingen verliepen vreedzaam, maar onder meer in de stad Belo Horizonte raakten demonstranten slaags met de politie. Zo'n 60.000 betogers protesteerden er tegen een wet die de macht van het Openbaar Ministerie inperkt. De sociale onrust in Brazilië is uitgegroeid uit betogingen vorige week tegen een prijsverhoging in het openbaar vervoer. Drie kinderen in Delden in Overijssel zijn gewond geraakt toen een springkussen omwoei waarop ze aan het spelen waren. Het springkussen stond bij een vereniging, een sportvereniging. Het werd omgeblazen door een harde windstoot. toen de kinderen eraf vielen zijn drie van hen met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Het weer, buien, vooral smiddags kans op onweer en veel regen. Verder ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file in de Randstad op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... vanwege de werkzaamheden vanaf Beeldhoven 2 kilometer.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 We hebben in het tweede deel vocalisten en natuurlijk ook een flink blokje Nederlandse muzikanten. Want daar gaan we niet omheen. We hebben in ons land meer dan genoeg talent om eh, met plezier te laten horen. We gaan nu Eerst luisteren naar Nina Simone. After You've Gone. Now listen, honey, while I say, How can you fix your mouth to say you're going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know you love me. True for many years. Love me night and day. Can't you see my tears? Listen while I say After you've gone Left me crying After you've gone There's no denying You'll feel blue sad. You miss the greatest mama that you ever, ever, ever had. It's coming a time now, don't you forget it. It's coming a time when you regret it. someday when you grow lonely, your heart will break like mine, and you will want me only. After you go, after you go. regret it. Someday, when you grow lonely. Simone, After You've Gone. Een eh, standard die eh, door velen op de plaat is gezet. Ik eh, heb u aangekondigd dat ik vocalist dus ga laten horen. En zometeen Ella Fitzgerald. Een aardig, en daarna ga ik over naar Nederlandse, naar Nederlandse artiesten. Een aardige anekdote is of dat in de jazzmuzikantenwereld wordt natuurlijk regelmatig worden orkesten samengesteld of ehm, muziekprogramma's tot stand gebracht. En dan zeggen muzikanten van, uh, um, die wil alleen maar weten waar het is. En dan vervolgens met wie het is en wat, voor, eh, wat hen te wachten staat. En dan is een van de uitdrukkingen, we spelen vandaag met dameszang. <clears throat> en dat is dan om aan te geven dat het heel spannend wordt. Niet vanwege het feit dat dames meedoen, maar meer vanwege het feit dat er dan in toonaarden vaak gespeeld wordt die onbekend zijn of waar muzikanten voor bibberen. Omdat eh, bij vocalisten het erop aankomt eh, op wat voor, eh, in welke toonhoogte ze zingen om hun zang tot stand te kunnen brengen. En dat is soms in toonaarden waar het halforkest dan uh, eh, vreselijk op moet ploeteren. Omdat dat net niet makkelijk ligt qua eh, zetting van de kleppen of van de toetsen. Nou, dat is een, eh, een, gegeven en dat maakt het altijd erg spannend. En dat maakt ook weer dat heel veel van die producties dan geweldig mooi zijn. Omdat het weer eens wat anders is dan anders. Ik ga nu een stukje laten horen van *Elephants Gerald*. all by myself. All by myself in the morning, all by myself I sit alone with a table and a chair. So unhappy there, playing solitaire. All by myself, I get lonely. I'd love to rest my will. rest my weary head on somebody's shoulder. I hate to grow older all by myself. All by myself. All by myself, Ella Fitzgerald. De Nederlandse zangeres V. Klaassen studeerde in het, aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En al tijdens haar studie werd ze tweemaal onderscheiden. Met een onderscheiding voor uitmuntendheid. Alom wordt ze beschouwd als een van de grootste talenten onder de jonge generaties jazzvocalisten. Onder meer Rita Reis gaf meerdere malen in interviews blijk van haar bewondering voor het talent van Fee. Ze stond op vele internationale podia en werd begeleid door onder meer het Jazz Orchestra of Concertgebouw, de Big Band van de WDR Metropoolorkest en de Danish Radio Big Band. In 2009 won ze haar eerste Edison en eerder was ze in 2006 winnares van de Chet Baker Award. Van 2001 tot 2007 was ze hoofddocent aan het conservatorium in Porto, in Portugal. En sinds 2002 is ze als docenten verbonden aan het Conservatorium van Rotterdam. En ze geeft masterclasses in Amsterdam, Antwerpen, Bern, Den Haag enzovoorts. Wij gaan graag een stukje laten horen van uh, eh, V. Klaassen... met een volledige Nederlandse bezetting als begeleiding. Mark van Roon op de piano. Frans van der Hoeven op de bas. John Ruico sax. Axel Hagen op gitaar. En de meester op de drums, onze good old John Engels. We gaan nu luisteren naar het nummer I'll Be Seeing You, V. Klaassen. Cathedral bells were tolling and our hearts sang on.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 children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day. In everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon but I'll be seeing you. be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you every lovely summer's day. In everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun when the night is new. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing. gaan nog een stukje V. Klaassen laten horen. En er zijn mensen die vragen wanneer eh, komt zij in de buurt. Nou, dat gaat zijn eh, de komende maand in het Concertgebouw. En dan nog eens in, eh, in Laren. Ik laat er één stukje horen. Een nummer van Cole Porter. Everything I Love. Everything I Love, Fake klassen ZFM Jazz besteedt vandaag aandacht aan Nederlands talent. En in het zuiden van ons land ligt de provincie Zeeland. En helemaal in het zuiden van Zeeland hebben we een stukje. En dat heet Zeeuws-Vlaanderen. En in Zeeuws-Vlaanderen is een dorpje. En daar woont een ehm, muzikant, Fabi Laffertin. Die onwaarschijnlijk mooi Django Reinhardt muziek maakt. Een talent dat eh, over de hele wereld speelt. Die heeft een opname gemaakt met een meneer Bambula Ferre En die zingt nog in een soort uh, Roma-taal. En het resultaat mag er zijn. Kirat was toch gich verleidige. Gerard was geverleidige, ger trauerge. Me ham doch immer schneidege, ger neidege. Und Juvia i doch noch pas mende. Aber Jan gute ge da mangende. Koketschim men felel donschim länge Rastanchi. Ja, Molly bis la pure, aber gespore geht. Kaira, Bashara, Menge noch, geht nicht, Giba, Menge noch, ich nie, je verleiden geht, je trouwen geht. doch immer schneidig, gerneide neidig U Giulia i doch noch paschmende, aber già putege, da der O che ci men doch ci, a dingen rasacci Dan voli bisla pure Che sporreghe Che rabba se ramingen noch Geht ne, giva mingen noch Ich dig Kirat was toch ik verleidige. Bambula, Ferret en Fabi Lafontaine. We hebben in de regio ook uh, Django Reinhardt groepjes. En één zo'n groepje, dat is uh, het mm, combo Snuiters en Snaren. Met onder meer eh, Jelle van, Jelle van Tongeren, die in allerlei groepjes en allerlei gedaantes dus steeds weer opduikt de viool, Erik van Leeuwen en Wietse van Voeken. En daar ga ik nu een stukje van laten horen. There will never be another you. you. There Will Never Be Another You. Het combo snuiters en snaren. Met ineens kwam daar om de hoek op saxofoon Fred Leeflang. En Fred Leeflang heeft met uh, Wietse van Voeken... Eh, Ronald Langestraat, jawel, de zoon van Billy Longstreet... de bekende radiopianist van destijds... en Erik van Leeuw op de gitaar Nanning van der Hoop op slagwerk. Nanning van der Hoop die ook eh, zich inzet om in de regio maar veel jazzconcerten eh, te kunnen laten plaatsvinden in allerlei eh, samenstellingen. Die hebben samen een opname gemaakt en die ga ik nu laten horen. En dat is het nummer Busted. Het is een jazz waltz. Mustard, talent van om de hoek. Fred Leeflang, Nanning van der Hoop, Wietse van Voeken. Dat mag er zijn. Talent van om de hoek is vanmiddag ook te horen in Café Oomstee. De Jes Jazzband met onder meer ademspoor en onze oud-dorpsgenoot Peter van Litsenburg. En zang van Jolanda Kaart. Vanmiddag om vier uur. Om vier uur ook de officiële feestelijke opening van de studio aan de Tolweg. U bent in beide locaties van harte uitgenodigd. En als ik u was, ik zou het mooi combineren door van allebei een graantje mee te pikken. We gaan nu naar een, eh, een ander nummer. Dat is een eigen bewerking van het eh, bekende nummer Smile door Dexter Gordon. <laughs> dat is de jonge generatie. We, eh, de jazz vernieuwt zich steeds. En we kunnen natuurlijk niet blijven zeggen dat we alleen nog maar de oude knakkers draaien. Dit was uh, Silje Nergaard. Een Scandinavische mevrouw met een arrangement van Vince Mendoza. En dan ineens is alles weer goed. Want Vince Mendoza is de man die bij ons eh, veel doet met het Kist. Over oude knakkers gesproken. Jerry Mulligan, Sextet. Bob Brookmeyer, Zoet Sims, Don Ferreira, John Eardley, Bill Crowd en Dave Bailey. We horen ze in Westwood Walk. Yes, luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van onze uitzending van vandaag. Vandaag de 23 juni. Een feestelijke dag omdat we vanmiddag de studio officieel gaan openen met toeters en bellen. Waar u allemaal eh, heel erg uitgenodigd bent. Ik ga als laatste stukje draaien. Een, een stukje van Matt Dusk. En die zegt wat wij allemaal graag willen roepen van de daken. Eh, je moet het allemaal vanaf het begin leren. Learning the Blues. The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song. It's the tenth time you've heard it. That's a beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the